Jan van der Putten met het NOS Journaal. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel loopt zeker twee jaar vertraging op... als deelnemers toch meer inspraak krijgen. Dat schrijft minister Van Heijum aan de Tweede Kamer. Regeringspartij NSC wil dat mensen zelf mogen bepalen... of ze mee willen doen aan het nieuwe pensioenstelsel. Minister Van Heijem, ook van NSC, is tegen dat plan. Volgens hem kost het veel geld en moeten allerlei wetten worden aangepast... wat jaren kan duren. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over het NSC-voorstel. Behalve NSC zijn ook regeringspartijen PVV en BBB voor het plan. De NAVO wil niet bevestigen dat de defensienorm voor de lidstaten per 2032 omhoog gaat naar 5 De onderhandelingen lopen nog. Premier Schoof leek die informatie wel te bevestigen op zijn wekelijkse persconferentie. Vorige week meldde persbureau Reuters dat NAVO-topman Rutte aankoerst op een verhoging van 5 Rutte zei toen dat hij zijn plannen openbaart op de NAVO-top eind juni. Schoof leek ervan uit te gaan dat die informatie al openbaar was. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn sinds 18 maart ruim 2600 Palestijnen gedood... volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Israël maakte toen een eind aan het bestand. Vandaag kwamen bij beschietingen zeker 11 Palestijnen om het leven, meldt Al Jazeera. In Duitsland is Holocaust-overlevende Margot Friedlander overleden, meldt haar stichting in Berlijn. In de Tweede Wereldoorlog dook de Joodse Friedlander onder. Ze werd uiteindelijk naar concentratiekamp Theresienstadt gebracht. Haar moeder en broer werden in Auschwitz vermoord. Tot op hoge leeftijd vertelde zij jongeren over wat ze had meegemaakt. Margot Friedlander was 103.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 Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Alsmeer als je over de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt. En op de binnenring van de A10 Zuid is de spoedreparatie nog steeds niet klaar bij knooppunt Nieuwmeer. rijstrook is dicht, daardoor 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. love. just one thing on my mind, my dear. Wanna come home again. If you knew me like you thought you did, you wouldn't lie to me.